Kasper Meijer met het NOS-journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft Gideon G. veroordeeld tot 23 jaar cel voor een liquidatie in Diemen. De straf is gelijk aan de eis van het OM. Het slachtoffer Vincent Jalink werd in 2016 doodgeschoten... in het bijzijn van zijn negenjarige zoon. Volgens een getuige zou Jalink 1 miljoen euro hebben aangenomen... van een groep vissers uit Urk om cocaïne te kopen. Toen hij de drugs niet leverde, werd hij geliquideerd... De veroordeelde Gideon G. en een medeverdachte die nog moet voorkomen... schoten twaalf keer op Jalink. Zijn zoontje bleef ongedeerd. Jalink zelf was vlak voor zijn dood nog veroordeeld voor witwassen. FNV vindt de kabinetsplannen om drugs- en alcoholtesten... voortaan ook toe te staan bij chemiebedrijven onaanvaardbaar. Volgens de bond is het een aantasting van de grondrechten van werknemers. Nu mogen alleen piloten, machinisten en politieagenten worden getest... Staatssecretaris Van Ark zei vanochtend tegen de NOS... dat iemand met één druk op de verkeerde knop veel ellende kan aanrichten. Hoeveel ongelukken er jaarlijks op die manier gebeuren... zei de staatssecretaris niet. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland... juichen de plannen toe en pleiten voor een uitbreiding naar andere sectoren. De Belgische douane heeft de afgelopen week 126 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen. Volgens de douane is het de grootste vangst ooit. In totaal is voor 65 miljoen euro aan invoerrechten en belastingen ontdoken. Sigaretten komen uit Zuidoost-Azië. Waarschijnlijk zijn ze via de haven van Antwerpen, België, binnengekomen. Acht verdachten zijn opgepakt. De douane waarschuwt voor de namaak sigaretten... omdat niet duidelijk is wat erin zit. De Nederlandse motorcoureur Edwin Straver... die bij de Dakar-rally ernstig gewond raakte na een val... is er slecht aan toe. Dat zegt de partner van Straver. De 48-jarige coureur ligt in Saoedi-Arabië in het ziekenhuis. Na zijn val had hij 10 minuten geen hartslag. Nadat hij was gereanimeerd bleek dat hij een van zijn bovenste nekwervels heeft gebroken. Het weer bewolkt en regen of motregen. Het is 8 tot 10 graden. Ook morgen een paar buien, af en toe zon en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muidenberg en Blaricum is de vertraging 10 minuten.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 Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee.